Mensen met een modaal inkomen gaan volgend jaar iets meer overhouden van hun salaris. Als je bruto zo'n 3500 euro per maand verdient, houd je 56 euro meer over. Heeft de grootste salarisverwerker berekend. Zeker niet iedereen gaat erop vooruit, zegt dat bedrijf. Er is een groep, diegenen eh, die tussen de 1000 euro bruto en 2000 euro bruto per maand verdienen... die gaan er netto op achteruit. Dat zullen in het algemeen parttimers zijn, omdat anders zou je onder het wettelijke minimumloon. Maar het zou ook eh, jongeren kunnen zijn die voltijds werkt en tegen het minimum jeugdloon werkt. Die mensen houden maandelijks ongeveer drie tientjes minder over. En het is de tijd van raplijstjes, jaaroverzichten en de verkiezing voor de slechtste bedrijfslogan. Die wordt elk jaar georganiseerd. Eerdere winnaars waren onder meer Tutut Fietsverhuur in Kastrikum met Put the Fun Between Your Legs en bekkentherapiepraktijk Het Kruispunt met Maak van je kruis geen punt, kom naar het kruispunt. Dit jaar ging het onder meer tussen Don't Fly Away van het toerismebureau Zuid-Limburg... Asbest As It Can Get van een bedrijf dat asbest weghaalt. En bedankt dat je voor ons hebt gekiest namens een tandartsenpraktijk. Maar de winnaar is een airco-bedrijf met de slogan... Vandaag weer een tevreden klant koud gemaakt. De eigenaar zegt tegen de Telegraaf dat het personeel die grap onderling al jaren maakt... en dat ze er toen maar de bedrijfslogan van hebben gemaakt. Heb ik nog het weer. Het is fris met wat lichte motregen. In de loop van de dag droogt het op, maar de wolken blijven. Komende nacht kan het in het zuidoosten licht vriezen. Morgen begint mistig, later ook wat zon bij een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Wel heb je nog veel vertraging op de N235 van Purmerend naar Amsterdam. Bij het schouw doe je er ruim 50 minuten langer over. En rijd je op de N247 van Hoorn naar Amsterdam... dan heb je voor de aansluiting met de A10 zo'n drie kwartier vertraging. Verder ook vielen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer een klein kwartier op onthoud. En rijd je op de A7 van Hoorn naar Zaanstad... dan heb je bij afrit Zaandijk een kleine 10 minuten vertraging.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 way. Da da da da da da da da da da da da 转。 H O U S T O N blow. Win. So Chicago up him is Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een vierde verdachte opgepakt voor de explosies van afgelopen weekend in Den Haag. De man werd gisteravond aangehouden. Maandag werden al drie mannen opgepakt. Bij Israëlische bombardementen op de Gazastrook zijn vannacht en vanochtend tientallen doden gevallen. Medewerkers van ziekenhuizen en een EP-verslaggever melden zeker 28 doden, onder wie zeven kinderen. Het Palestijnse persbureau WAFA spreekt van 35 doden. Radio-dj Fernando Halman heeft de Marconi Oeuvre Award gewonnen. Halman maakt al 15 jaar de ochtendshow voor radiozender Funix. Volgens de NPO is zijn programma de langstlopende ochtendshow van Nederland. Het weer bewolkt, misschien wat motregen, weinig wind en het is 3 tot 7 graden.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 van Zandvoort, op 106.9 ZFM.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 too long do anything. You are the greatest show.